uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Chileense hoofdstad Santiago hebben demonstrerende scholieren de metro platgelegd. Ze protesteren al de hele week tegen de prijsverhoging van 4% op een kaartje. En gisteren drongen ze zonder te betalen de metro binnen... zetten stations onder water en richtten vernielingen aan. door de acties van de scholieren konden de metro's niet verder rijden... en kwamen honderdduizenden forensen in de avondspits vast te zitten. En ook buiten de metrostations liep het uit de hand. De belangrijkste testpiloot van Boeing had drie jaar geleden al twijfels over de 737 MAX... het toestel dat al maanden wereldwijd aan de grond wordt gehouden. De piloot klaagde in mails onder meer over het veiligheidssysteem... waarvan Boeing claimt dat het in orde was. De Amerikaanse vliegtuigbouwer die ligt onder vuur... omdat de mails nu pas zijn overhandigd aan de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. De Mexicaanse president López Obrador staat volledig achter het besluit van zijn veiligheidstroepen. Die lieten een zoon van drugsbaas El Chapo weer vrij... nadat ze onder vuur werden genomen door bendeleden. Zeker acht mensen kwamen om het leven. Door de zoon vrij te laten zijn mensenlevens gespaard, zegt de Mexicaanse president. En voor het eerst in de geschiedenis is er een ruimtewandeling gemaakt door alleen vrouwen. Twee Amerikaanse astronauten die in het ISS verblijven... hebben buiten het ruimtestation accu's van het zonne-energiesysteem vervangen. Nou, een van de astronauten zou in maart al een ruimtewandeling maken... met een andere vrouwelijke astronaut... maar er was toen geen passend ruimtepak beschikbaar. Het weer nog. Het is droog en op veel plaatsen grotendeels bewolkt. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Overdag blijft het grijs. Op veel plaatsen valt enige tijd regen of motregen. Het wordt een graad of 14. Nou, morgen bewolkt met vooral in het oosten regen...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 If she's all you need to know. Cause you search for years, but you lose everything you find. There's braille for the deaf and a signpost for the blind. There's heaven for the cruel, but the devil waits for the kind.